een Klomp met het NOS-journaal. Irak volgens Amnesty International schuldig aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Duizenden burgers die IS waren ontvlucht... zouden bij wraakacties zijn opgesloten, gemarteld of vermoord. Dat gebeurde volgens Amnesty een paar maanden geleden... tijdens de slag om het IS-bolwerk Fallujah. De mensenrechtenbeweging baseert zich op gesprekken met bijna 500 slachtoffers... getuigen en nabestaanden. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump werd in de Pussy-video die onlangs opdook opgehitst door de presentator. Dat zegt zijn vrouw Melania Trump tegen CNN. Het is voor het eerst dat ze in het openbaar praat over de seksistische opmerkingen die Trump in de video maakte. Zo zei hij dat je als ster alles met een vrouw kunt doen wat je maar wil. Melania zegt dat ze haar man niet zo kent en dat de presentator, Billy Bush, hem aanmoedigde om vieze en slechte dingen te zeggen. De presentator is inmiddels ontslagen door de zender NBC. Romano van der Dussen, die jarenlang onterecht in de Spaanse cel zat voor verkrachting, dient een claim in tegen Nederland. De Nederlandse overheid wist al voor zijn veroordeling in 2005 dat het bewijs niet deugde, blijkt uit een brief van de ambassade die NRC in handen heeft. Toen Van der Dussen werd veroordeeld bleef hulp van Nederland volgens hem uit. Dit jaar kwam hij vrij nadat bleek dat een Britse moordenaar de dader was. Minister Koenders zei eerder dat Van der Dussen altijd goed is bijgestaan. Een van de twee Nederlandse marineschepen die hulp bieden in Haiti... heeft de noordkust van het land niet kunnen bereiken. Het schip kon niet goed bij de zwaar beschadigde stijgers van de haven komen. En ook werd het schip door zoveel mensen opgewacht... dat er een gevaarlijke situatie ontstond. Er is nu met hulporganisaties afgesproken dat de hulpgoederen... met rubberen boten naar de gebieden worden gebracht. Die zijn getroffen door orkaan Matthew. Het weer op de meeste plekken droog. Landinwaarts kan een enkele mistbank ontstaan. Het koelt af tot 6 tot 12 graden. Morgen vanuit het westen regen.